Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Problemen in Italië door noodweer. In het hele land is veel regen gevallen, maar vooral in en rond Bologna zijn de problemen het grootst, zegt correspondent Helene Daans. Bologna zelf is grotendeels overstroomd gisteravond. Verder zijn er ook mensen in de bergen rondom Bologna die vastzitten door eh, aardverschuivingen na de harde regen. En er is ook één dodelijk slachtoffer gevallen. Dat was een jongen van 20 die de controle over zijn wagen heeft verloren toen die werd weggesleept door het vele water. En die is vanochtend helaas overleden teruggevonden door de brandweer. In Genua overleed eerder een man die paddenstoelen aan het plukken was. Ook vandaag en de komende dagen blijft het in Italië nog regenen en hard waaien. Het moet anders dan vorig jaar bij het Songfestival, vindt Eurovisie. Dat zeggen ze tegen een Zwitserse krant. Daarom zorgen ze aankomend jaar voor ruimtes waar deelnemers zich in terug kunnen trekken. De organisatie zegt dat ze beter met artiesten om willen gaan. Het Songfestival is volgend jaar in Zwitserland. Het is nog niet bekend of Nederland meedoet. In Oldenzaal heeft iemand vanmorgen een dure Ferrari in de prak gereden. Door een stuurfout botste de bestuurder eerst tegen een lantaarnpaal... en kwam daarna op de andere rijbaan tegen de vangrail tot stilstand. De auto, die in de showroom bijna een half miljoen euro kost... raakte dus zwaar beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. En katteneigenaren met een kleine portemonnee in Amersfoort kunnen gratis met Luna of Simba naar de dierenarts om hem te laten steriliseren of castreren. Een bezoekje aan de dierenarts kost al gauw dik 100 euro en dat geld heeft niet iedereen. En dus zijn er een hoop ongewenste nestjes in de stad en zitten asiels overvol. De dierenbescherming hoopt dat katteneigenaren nu alsnog naar de dierenarts gaan. Je weet namelijk niet of of wanneer je kat zwanger wordt of een andere kat bezwangert. En ja, de gevolgen zijn groot, want er komen gewoon jonge katjes bij. Nou, daar moet voor gezorgd worden. Amersfoort is niet de eerste stad waar inwoners met weinig geld gratis naar de dierenarts kunnen. In Almere en Groningen kan dat ook al.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 I bet you've been going around town lying. I'm driving fast. I feel so fine. I got friends singing hot to me. I know every line. So I pulled up to the red light, sitting there in my I just can't seem to find a way to leave the love behind.